In Brussel hebben ze gesproken over een fonds om arme landen te helpen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is 6 miljard euro nodig, maar er is pas 3,5 miljard toegezegd. Vooral de Oost-Europese EU-landen dragen weinig bij. Ze zitten krap vanwege de economische crisis. Minister Kramer heeft uitgehaald naar Tweede Kamerleden die twijfelen aan de opwarming van de aarde. Met name de PVV en Rita Verdonk vragen zich af of het probleem wel zo groot is. Kramer zei dat de politici zich niet moeten mengen in een wetenschappelijke discussie. Ze baseert zich op cijfers van het klimaatpanel van de VN, het IPCC. Kramer zei ook dat ze geen onderzoek wil doen naar berichten over gesjoemel met klimaatcijfers. De VVD had daarom gevraagd. De Iraanse mensenrechtenactivist Shirin Ebadi heeft haar Nobelprijs voor de Vrede en de bijbehorende oorkonde terug. Ze kreeg de prijs in 2003. Vorige maand namen de Iraanse autoriteiten de medaille en oorkonde in beslag. Dat leidde tot een diplomatieke rel tussen Iran en Noorwegen, waar de prijs wordt uitgereikt. Reddingswerkers proberen in het noordwesten van Turkije zeker 15 mijnwerkers te bevrijden die na een explosie vastzitten. Ze zitten op een diepte van ongeveer 220 meter. Vijf mijnwerkers zijn gered. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door vrijgekomen methaangas. De Braziliaanse spits Ronaldinho is door het blad World Soccer uitgeroepen tot beste voetballer van de afgelopen 10 jaar.